Mark Hokker met het NOS Journaal. President met president Poetin de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen bespreken. Trump en Poetin zien elkaar op 16 juli bij een internationale top in Helsinki. Het Kremlin heeft al vaker laten weten dat het zich niet heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. En Trump zei dat hij de Russen gelooft. Zijn ontmoeting met Poetin wordt de eerste afzonderlijke. De twee spraken elkaar wel twee keer eerder in de wandelgangen van een internationale top. Trump zegt dat hij ook de conflicten in Syrië en Oekraïne met Poetin wil bespreken. Ajax moet van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zogeheten calamiteitenonderzoek doen naar de handelwijze van de verzorgers van Abdelak Nouri. Aanleiding is de verklaring van Ajax-directeur Van de Sar afgelopen maandag. Daarin erkende hij dat de club volledig aansprakelijk is voor wat zich heeft afgespeeld vorig jaar tijdens de oefenwedstrijd waarin Nouri werd getroffen door hartfalen. Twee hoogleraren cardiologie zeiden eerder al dat Nouri sneller had moeten worden geholpen. Vanwege de droogte roepen meerdere waterleidingbedrijven hun klanten op om zuinig te zijn met water. Zo vraagt PWN in Noord-Holland mensen om hun tuin niet te besproeien en niet in bad te gaan. Vitens wil graag dat er tijdens de piekuren in de ochtend en avond water wordt bespaard bedrijf levert momenteel een miljard liter per dag en dat is een record. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. En Björn Kuipers gaat de achtste finale tussen Spanje en Rusland fluiten. Die wedstrijd is zondagmiddag Nederlandse tijd om 4 uur in Moskou. Voor Kuipers wordt het zijn derde wedstrijd op het WK. Het weer, het is helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag opnieuw zonnig, staat minder wind dan afgelopen dag...